Is met het NOS Journaal. Burgemeesters sluiten steeds vaker woningen, dat schrijft Trouw. In 2024 kregen burgemeesters meer ruimte om woningen te sluiten. Bijvoorbeeld als er een explosie is geweest of als er een wapen is gevonden. Het sluiten gebeurt nu drie keer zo vaak als voor de verruiming. In Rotterdam gebeurt het het vaakst, 70 keer een advocaat en hoogleraar uit de kritiek in de krant. Zo is de bewoner bij een explosie niet altijd betrokken bij een crimineel conflict. Bewoners kunnen ook dakloos raken omdat verhuurders de huur mogen opzeggen als een woning wordt gesloten. Koning Willem-Alexander heeft bij zijn bezoek aan de VS gezegd dat stabiliteit en samenwerking met betrouwbare partners belangrijk is voor vrijheid. Dat zei hij in een toespraak bij een netwerkbijeenkomst in Washington. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima sluiten ook aan voor een diner in het Witte Huis met president Trump. Premier Jette zal ook aanwezig zijn. De afgelopen dag begon het koningspaar aan hun werkbezoek. Het diner van het koningspaar bij Trump is veel besproken... want het bezoek ligt onder een vergrootglas vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En ook dreigde Trump recent nog met een vertrek uit de NAVO. In het tv-programma Opsporing Verzocht is een jongen getoond die helemaal geen verdachte was. Het was een vergissing, zeggen de makers en de politie. Er werd een verdachte gezocht voor een mishandeling in een discotheek in Markelo. Twee jongens werden per ongeluk aangezien voor dezelfde persoon. Colombia heeft een plan goedgekeurd om nijlpaarden van drugsbaron Escobar af te schieten. De dieren werden in de jaren 80 illegaal door hem naar het land gehaald. Inmiddels lopen er zo'n 200 rond en die zorgen voor overlast. Andere manieren om de dieren weg te krijgen, zoals anticonceptie geven, waren niet succesvol, zeggen lokale autoriteiten.